Ook moet hij zijn ontslagvergoeding teruggeven. Volgens de rechtbank heeft hij zich schuldig gemaakt aan opzettelijke misleiding. De oud-directeur werd vorig jaar samen met een andere bestuurder van de kei op staande voet ontslagen. Hij zou hebben verzwegen dat de aankoop van een stuk grond bij Zeewolde via een tussenpersoon ging... die daarmee 3,2 miljoen euro verdiende precies het bedrag dat de directeur aan schadevergoeding moet betalen. Het is niet duidelijk of hij daar zelf ook van heeft geprofiteerd. De rechtbank verwijt hem dat hij het bestaan van de tussenpersoon heeft verzwegen. Tegen de andere bestuurder, die eindverantwoordelijke was, loopt nog een procedure. In Brazilië mogen de voorbereidingen voor de bouw van een van de grootste waterkrachtcentrales ter wereld toch doorgaan. Vorige week bepaalde een rechter in Brazilië dat niet was voldaan aan een aantal voorwaarden voor natuurbehoud. Maar een hogere rechtbank heeft nu gezegd dat al wel een begin mag worden gemaakt met het vrijmaken van het stuk land. De omstreden waterkrachtcentrale komt in het noorden van Brazilië bij de stad Altamira in het Amazone regenwoud. De lokale bevolking en natuurbelangenorganisaties zijn fel tegen. Doordat 500 vierkante kilometer land onder water komt te staan, zouden tienduizenden mensen dakloos worden. De regering benadrukt dat de waterkrachtcentrale energie kan leveren aan 23 miljoen huishoudens en dat er veel werkgelegenheid door ontstaat. Op het Buma Harpengala hebben vier